Vanochtend bepaalde de kortgedingrechter... dat een blokkade van een distributiecentrum niet mag. Als dat wel gebeurt, staat daar een boete van 100.000 euro per locatie op kort geding was aangespannen door supermarktorganisatie CBL... nadat de boerenactiegroep had aangekondigd actie te willen voeren bij tientallen centra. Mensen in Groningen met schade aan hun huis door aardbevingen... hebben recht op schadevergoeding vanwege gemist woongenot. Ook hebben ze in sommige gevallen recht op smartengeld. Dat zegt het gerechtshof in Leeuwarden in een hoger beroep... dat was aangespannen door de NAM. Eerder oordeelde de rechtbank dat de NAM aansprakelijk is... voor immateriële schade als gevolg van gaswinning. Bewoners van wie het huis twee keer of vaker is beschadigd... hebben recht op smartengeld. Daarbij gaat het om een bedrag van minimaal 2500 euro per persoon. Na een brexit wil de Britse premier Johnson geen extra tijd voor het sluiten van een handelsakkoord met de EU. Dat melden Britse media. Mochten de Britten eind januari uit de EU stappen... dan geldt een overgangstermijn tot 31 december volgend jaar. Die tijd wordt gebruikt om een handelsakkoord te sluiten... en kan worden verlengd met twee jaar. Anders volgt een harde brexit. Johnson wil die verlenging niet en om die reden de Brexit-wet aanpassen. Hij gaat het lagerhuis daar vrijdag om vragen. De exoplaneet HATP6b en de ster die eromheen draait hebben nieuwe namen. Dat zijn Nachtwacht en Sterrennacht. Nederlanders mochten een nieuwe naam bedenken... en de Internationale Astronomische Unie heeft nu een keus gemaakt. Vorige maand was er al een eerste selectie... en uit de paar namen die toen overgebleven zijn... zijn nu Nachtwacht en Sterrennacht gekozen. De meeste Nederlandse stemmers kozen voor Nijntje en Moederpluis... maar die namen mogen niet vanwege het intellectueel eigendomsrecht. Daarom vielen ze af. Het weer, toenemende bewolking, vanavond regen, 12 tot 15 graden.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 You're feeling in the air. All the trees are surrounded with presents. The stockings are filling up. What did you get me? Christmas is just around the corner. finally de... piace così. ZFM wenst je fijne dagen. ZFM. People tell me to medicate.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 Well, I don't know if I can. do. You see, it's rather complicated. But perhaps I can explain music if I try to sing you the explanation. You see, there's a kind of sound you won't find in your mem. Recall, when you add a note to one you sounded just before, and another one after that, and then another three or more, and suddenly you are singing notes galore. Oh no, Artu, it's more. There's a kind of feeling when you sing a melody, and another person sings along in harmony. It's the loveliest thing that you can do to make your voice sound grand. These difficult things step. But never give up till you know that you're singing a perfect song. We know that you can do it. him how to do it with a photograph? Or a diagram of the human brain or some such silly scheme? Never tickle his funny bone and watch him scream. <laughs> well, the same is true of music, as I think you see, it's a little more than someone saying do, re, mi. It's a little like jumping out in space with no firm ground below. The best that you have may be up and away you'll go. The time is now, we're showing you how it's over to you. Your voice will help like a feather, let's all sing together or two. Come take that chance, that musical dance, no time for review. And with those notes you're bringing us, we all will be singing with you. Now you try it, Artu. Oh, Artu, I knew you could do it. I knew it.